voor de eerste keer zag staan, dacht ik daar gaat een tijd. Eerlijk gezegd was ze niet rauwe om, had genoeg van al mijn eenzaamheid. Jij keek me aan met die grote ogen, goed was het met me gedaan. Oh schat, geloof me als ik zeg beloof je.